Mark Hokker met het NOS-journaal. Een derde van alle Europese IS-strijders is teruggekeerd naar het land van herkomst... heeft een Amerikaanse denktank berekend op basis van officiële cijfers. In Nederland zijn 50 van de 280 strijders naar huis gekeerd. Volgens de onderzoekers is het niet bekend of ze definitief zijn teruggekeerd... of dat ze hier zijn om nieuwe IS-strijders te werven. In totaal zijn sinds 2014 40.000 jihadisten uit allerlei landen naar Irak en Syrië gereisd... Een deel van hen zou zich inmiddels hebben aangesloten bij militanten in Egypte, de Filipijnen, Afghanistan en Libië. Inwoners van Noord-Drenthe zijn de gelukkigste mensen van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek De Brede Welvaartsindicator. Daarbij is gekeken naar inkomens en naar zaken als gezondheid, veiligheid en woongenot. Het gebied rond de Drentse hoofdstad Assen scoort op al die punten beter dan het Nederlandse gemiddelde. In de grote steden in de Randstad zijn de mensen een stuk minder tevreden. Dat komt doordat ze zich er onveilig voelen en relatief vaak ontevreden zijn over hun woonsituatie. Voor het vierde jaar op rij hebben consumenten de Action gekozen tot beste winkelketen. De directie van Action kreeg de onderscheiding gisteravond. Via internet werden bijna 600.000 stemmen uitgebracht. Action is nu voor de vierde keer op rij tot beste winkelketen gekozen. Daarvoor waren onder meer IKEA, HEMA en Mediamarkt winnaars. De VVV-bon wordt van plastic. De papieren cadeaubon verdwijnt na meer dan 40 jaar, meldt de Telegraaf. Er komt vanaf volgende week een plastic pasje voor terug... die in fysieke winkels en webshops kan worden besteed. De VVV-bon is de laatste cadeaubon die volledig overgaat op plastic. Papieren VVV-bonnen die nu nog bij mensen thuis liggen... blijven onbeperkt geldig. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een buitje, af en toe ook zon bij een graad of 14... Het weekend is wisselvallig, met morgen veel bewolking en later op de dag regen. Zondag af en toe zon, maar ook buien en veel wind. Het wordt in het weekend iets koeler, zo'n 12 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Knoop het 6 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. 6 kilometer file op de A12 Utrecht Den Haag tussen Blijswijk en Nooddorp. De weg is weer vrij. A15 Rotterdam Gorkum bij Sliedrecht Oost 3 kilometer. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland 4 kilometer tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum. En 11 Bodegraven Leiden 2 kilometer bij Alf aan de Rijn West. Op de N206 Soetermeer Heemstede bij Leiden Dorp 2 kilometer file. En 2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 是。 welkom bij het tweede uur van eh, CFM Jazz. Vandaag uh, presentatie Alco Beuving. En we begonnen natuurlijk met eh, de prachtige zangeres Gretchen Parlato... Met, het nummertje Better Than van een fantastische cd... The Lost and Found, een steker 2011. Wat hebben we tweede uur zo al op de rol staan? Ik zie staan Rijn de Graaf van de, zijn cd Nostal Nostalica... de nieuwste van Cecile McLaurin-Solvent... Ik zie staan Gerald Clayton, Eddie Daniels, Nicholas Payton, Sonny Stitt, Archie Shepp, en Karin Krog. Kim Hoorweg, de nieuwste van Wouter Hamel, Jaco Pastorius, Pat Appleton. Nou, daar zit er heel wat moois tussen. Eh, nieuwe dingen, oude dingen. En, een oud is bijvoorbeeld Rijn de Graaf met het nummertje uh, de big band eh, van de cd Nostalgia eh, uit 2008. Eh, er zat flink, er zaten strijkers in in het begin, maar heel veel blaaswerk natuurlijk. En strijkers zitten ook op de volgende cd, want dan hebben we het over Cecile McLaurin Salvant. Was de grote ontdekking van 2016. Wordt niet voor niets de ene naar de andere grote prijs als Grammy voor haar vorige album For the One to Love. En eh, ja, met dat succes in het achterhoofd is het moeilijk om weer een nieuwe te maken. Maar het is haar gelukt. Ze had al aangegeven dat ze graag een live uh, cd wilde maken met strijkers. En dat is gelukt, want het nieuwe album heet Dreams and Deckers. Is een dubbel cd. En daarvan het volgende nummer, You're My Thrill. do something to me. You send chills right through me when I look at you, cause you're faces when I look at you. Cause you're my thrill. Nothing seems You send chills right through me when I look at you, cause you're. to pieces. Ja, flitsend nummertje. Heeft iedereen herkend. After You've Gone. En dat is een uitvoering van, door eh, Eddie Daniels en Gary Burton. Uh, klarinet, Eddie Daniels en Gary Burton. Vibrafoon natuurlijk. En dit komt van de CD. Eh, Benny Rides Again. Eigenlijk een soort eerbetoon aan Benny Goodman en Lionel Hampton. Mooi nummer. En over dit nummer gesproken, After You've Gone... heb ik eigenlijk een 3 in eentje van gemaakt. Want ik heb nog meer aardig... Er zijn natuurlijk waanzinnig veel uitvoeringen van dit nummer. Maar die mij aanspraken, dat is onder andere ook deze van Sonny Stitt. Sunny Stitt, Blues, uh, Blows the Blues en The Hard eh, Swing. Een eh, LP uit 1959. Eddie Daniels en Kerry Burton was uit 1992. Benny Rides Again. En ik doe nog een klein stukje van Nicholas Payton. Gumbo Nouveau uit 1995. Nicholas Payton, zelfde nummertje. After You've Gone. Ja, ik ga deze toch langzaam wegdraaien. Het is een lange uitvoering, meer dan 6, 7 minuten dacht ik. Dus eh, we hebben hem al drie keer gehoord natuurlijk. Eh, verschillende uitvoeringen, eh, alle drie eigenlijk even mooi. Dus dat vind ik wel leuk om af en toe zoiets te laten horen. tijd voor iets Nederlands. En dan kom ik terecht bij Kim Hoorweg en het Robin Nolan trio. samen met Benjamin Herman, Quiet Whiskey van de cd Boulevard of Broken Dreams. cd 2015, Quiet Whiskey.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 blijf leuk. Kim Hoorweg. Eh, we zijn toch met, eh, met Nederlandse mensen bezig. En nou ja, Nederlands. Dan kom ik weer bij een pianist. Ik heb redelijk wat pianowerk gedraaid uh, deze keer. En die heet Gerald Clayton. Nou, de naam is natuurlijk niet Nederlands. En, maar hij is wel in Nederland geboren, in Utrecht om precies te zijn. 1984, als zoon van de bassist, bandleider John Clayton. Groeide wel op in Los Angeles. En was sideman van hele bekende mensen. Onder andere Diana Krall, Roy Hargrove... Maar hij heeft zelf ook vier cd's gemaakt. En die laatste cd, Tributary Tales, daar doe ik een nummertje van. En dat heet eh, Lover's Revenge. Gerald Clayton. Eucalyptus and lavender stems the room. Smoke severs the night, a spine quivering. touch maps the way across a body. Play the accordion. We woke still, drunk off imagination. You are the mist I walk through, drenched in the lips of another man. Eyes are stained glass windows. Your face shines in spirit. Light pierces darkness, and we follow our undoing. You approach as if some artifact a memory glanced upon, as if a child with squinting eyes. Press this moment into your heart, devour me in your blood, and travel centuries to find each other. Don't say it. I know what you are made of. An angel with forming wings, smoldering in the church of my lips. gives us a right to things. The body and the life are to be considered, not an arrangement of songs, but a transcription of truth, or rather, a story in diatonic notes. Now there are only little shreds of fabric that make the whole, but you seem to me to be without end. You seem to me to be caustic inspiration that slow journey over and over with copious reverie. So soft a skin, your blind tool flowers. My attempts at knowing the emblems of life, allowing my hand pressed close against every turn and taste. Gerald Clayton. Um, past hier mooi achter. Ik zou zeggen Jaco Pastorius. Three Views of Secret. Van een geweldige LP Word of Mouth. Eh, daar spelen hele bekende mensen op mee. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op meespeelde. Nou, dat moet ik even nakijken. In ieder geval, ik laat hem horen. Jaco, Jaco Pastorius. Met het prachtige nummer Three Views of a Secret. Je hoort wel wie er meespeelt. Jacob Pastorius met, eh, van de cd. Een eh, prachtige cd. Word of Mouth. Mond-tot-mond reclame is dat geloof ik op eh, zijn Engels. ja, met een all-star bezetting zou ik bijna zeggen. De hele cd is prachtig. wat, bij ook, wat ik ook een prachtig nummer vind is John and Mary. Duurt 11 minuten. Kon ik niet draaien, jammer genoeg. Daar zitten nog de, de Otelio Molino als stielpin speler bij. En Paul Horn Muller ook als maar verder, als ik dan kijk wie er meedoet... Herbie Hancock, Wayne Shorter, Michael Brecker... Toets Tielemans natuurlijk, die hoorden we duidelijk aanwezig. Howard Johnson. Eh, eh, eh, nou, het zijn allemaal bekende mensen die op deze cd meespelen. De hele cd is zeer, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, zet hem op je telefoon en luister hem tijdens je wandeling. Dan loop je nog lekkerder. inmiddels heeft Wouter Hamel ook weer een nieuw cd uitgebracht. Wouter Hamel, de man van de liefde, heeft nu gekozen voor een wat andere aanpak. Eh, Stray Cat van zijn nieuwste cd. Drifting on a memory in the middle of Tokyo of somewhere I'm supposed to be. shouldn't have let you go. So listen to me. home like a strike out in the city, longing for your love. Strike, strike. kunnen Wouter wel complimenteren met deze nieuwe cd. Prachtig cd. Hij heeft hoge waardering gekregen in de vakpers. En zeer de moeite waard. Eh, de hoogste tijd voor een big band. Ik heb deze hele uitzending nog niks gedraaid van veel eh, Phil Goodwin's eh, Big Fat Band. Daar moet verandering in komen. En ik doe dat van een cd uit 2016, het nummertje Walking. Als er over een big band gaat, is dit natuurlijk wel de big band. Ja, dit is van de cd An Elusive Man. Een cd in 2016, Gordon Goodwin. Maar ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien. En het ene wat ik nog wil draaien is van Twin Danger. Twin Danger is, bestaat uit eh, de, de, mensen Stuart Matthewman... en eh, de zangeres Vanessa Bly. Eh, dat is een, de dochter van de bekende jazzpianist... heel bekend. En die hebben een cd gemaakt, Twin Danger. prachtige muziek, een beetje jazz muziek. Komt-ie. in many ways. From a drink or ten Or maybe it's just because of you Twin Danger, In Many Ways. Twin Danger eh, deed je uit 2015 eigenlijk muziek voor de late avond. Glaasje wijn erbij, kaarsje aan en dan heerlijk genieten. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Er zat van alles tussen, oud, nieuw, door elkaar. En we hebben een mix gemaakt, maar muziek die je raakt in ieder geval. En we gaan eruit met een gouden oude, zogezegd, Gare du Beautiful Day van de cd Sexton Jazz uit 2007. Even kijken waar ik die sta. Ik zou zeggen, maak er een fijne dag van. Tot de volgende keer. Ga du Nord, Beautiful Day. Dat is het natuurlijk vandaag. Rise and shine, come on, let's roll.